De netbeheerder is in Groningen is bezig met het dichten van het lek. Als dat is gelukt en als de huizen goed zijn geventileerd... mogen de bewoners terug. De brandweer roept mensen op om in het gebied geen vuurwerk af te steken. Door hardnekkig gemist zijn alle vluchten op de luchthaven van Innsbruck stilgelegd. Duizenden passagiers zitten daardoor vast. Ook de vluchten van Transavia van en naar Innsbruck zijn allemaal geannuleerd. Vanuit de luchthaven in Oostenrijk kunnen 650 mensen daardoor niet naar Nederland terugkeren. In Nederland worden 800 mensen gedupeerd die naar Tirol wilden gaan. Transavia probeert de accommodatie te regelen voor de mensen die niet uit Oostenrijk weg kunnen. Ook wordt geprobeerd mensen per taxi of bus naar het nabijgelegen München te brengen... om onderdak te vinden of van daaruit verder te worden vervoerd. In Den Haag is de vuurwerkshow in de wijk Laakkwartier afgelast vanwege de verwachte harde wind. Over de andere shows in Den Haag, in Scheveningen en op de Hofvijver wordt later een besluit genomen. Bij de Hofvijver is dit jaar ook het nationale aftelmoment. In Amsterdam wordt de vuurwerkshow op de kop van het Java-eiland aangepast vanwege de harde wind. De politie experimenteert komende nacht in midden- en Nederland met WhatsApp-groepen. Die zijn bedoeld om opstootjes en vandalisme tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Via de appgroepen kunnen wijkbewoners rechtstreeks contact leggen met de politie. Bijvoorbeeld als ze vermoeden dat een situatie uit de hand kan gaan lopen. Een aantal politiemedewerkers houdt het berichtenverkeer de hele nacht in de gaten... en stuurt agenten op pad als dat nodig is. Het weer vanuit het noordwesten wordt het droger, maar in het oosten en zuidoosten blijft het regenachtig. Later vanavond, rond de jaarwisseling en vannacht trekken enkele buien over, mogelijk met hagel en onweer. De wind trekt aan tot vrij krachtig, aan zee hard of stormachtig, met kans op zware windstoten.